Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De Amerikaanse journalist Evan Gerskovic wordt vrijgelaten uit zijn Russische cel. Hij werd daar onlangs veroordeeld, maar komt nu vrij in een gevangenenruil... vertelt mijn buitenlandcollega Rutger Mazel. Eh, we weten nog niet welke Russen daarbij betrokken zijn. Maar we weten wel dat er naast Gershkovich ook ehm, de oud-marinier Paul Whelan, ook een Amerikaan, ook is vrijgelaten. Beide Amerikanen werden opgepakt omdat ze verdacht werden van spionage. En ze werden in schijnprocessen veroordeeld. Kurskovich en Whelan zijn nu onderweg naar een andere plek buiten Rusland. Er is iemand opgepakt in verband met de brandstichting in het huis van een Rotterdamse wethouder. Het gaat om een man van 43. De brandstichting gebeurde bij Fauzi Akbar, wethouder van de partij Denk. En hij was niet thuis toen het gebeurde en zijn huis is voorlopig wel onbewoonbaar. Het lijkt erop dat de nieuwe vaccins tegen het blauwtongvirus effect hebben. De Dierengezondheidsdienst heeft acht schapenbedrijven en twee rundveebedrijven gevolgd... waar de dieren gevaccineerd waren, maar waar het virus toch alsnog opdook. En de schapen en koeien die zijn ingeënt bleken mildere symptomen te hebben dan de dieren die niet zijn ingeënt. En ook gaan de minder gevaccineerde dieren dood aan het virus. Sinds begin juli wordt blauwtong op steeds meer locaties vastgesteld. Ander dierennieuws dan nog, want de wolf die op de Utrechtse Heuvelrug flink wat onrust veroorzaakt, wordt mogelijk afgeschoten. De provincie Utrecht onderzoekt of dat moet gebeuren na een aantal incidenten met het dier. Bij Austerlitz werd gisteren een peuter omvergelopen, mogelijk door die wolf dus. En mensen worden nu gewaarschuwd om niet meer met kleine kinderen de bossen van de Utrechtse Heuvelrug in te gaan. Deze vrouw die komt er wel vaak en weet in elk geval wat ze moet doen als ze de wolf tegenkomt stil blijven staan en eh, langzaam achteruit eh, lopen, hem niet eh, uitdagen. En dan gaat het vanzelf over. Dan hoop ik dat hij wegloopt. Gaan we nog naar het weer. In het zuiden van het land nog steeds veel regen met ook kans op onweer. In de rest van het land is het droog bij een graad of 23. En morgen een droog en zonnig dagje en weer zomers warm hoor. Maximaal 26 graden dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk rijdt het langzamer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen Stadshart...